Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Russische stad Koersk is een treinstation geraakt door een drone, zegt de gouverneur van de regio. Het toestel zou zijn neergekomen op het dak van het station. Op beelden op sociale media is brand te zien. Vijf mensen zouden licht gewond zijn geraakt. Koersk ligt in het westen van Rusland op zo'n 90 kilometer van Oekraïne. Russische doelen worden de laatste tijd vaker bestookt met drones. In de Canadese provincie British Columbia moeten vanwege de bosbranden nu 35.000 mensen hun huis verlaten. Twee keer zoveel als eerst. Aan nog eens 30.000 mensen is gevraagd om zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie. In British Columbia is sinds vrijdag de noodtoestand van kracht vanwege de branden. Die worden aangewakkerd door de droogte en de harde wind. De premier van de Canadese provincie spreekt van een grimmige situatie. Mexico en de Amerikaanse staat Californië maken zich op voor orkaan Hillary. Die neemt in kracht af, maar de autoriteiten waarschuwen voor overstromingen, modderstromen en tornado's. De verwachting is dat Hillary de komende uren aan land komt in Mexico en daarna naar Californië trekt. In het zuiden van die staat geldt de noodtoestand. Ook zijn sportwedstrijden afgelast en honderden vluchten zijn geannuleerd. De Kroatische voetbalclub Dynamo Zagreb mag de rest van het seizoen geen fans meenemen naar Europese uitwedstrijden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bepaald na de rellen eerder deze maand in Griekenland. Rond de wedstrijd tegen AEK Athene werd een Griekse supporter doodgestoken. Dynamo Zagreb is door AEK uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. De Kroaten komen nu in actie in de play-offs van de Europa League. Het weer, veel zon vandaag, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En de komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden qua verkeer te melden.